Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. President Poetin heeft zijn handtekening gezet onder de illegale annexatie van de vier Oekraïnse regio's in het oosten. Daarmee geeft Poetin aan dat die gebieden officieel bij Rusland horen, maar vrijwel geen enkel land in de wereld is het daarmee eens. De referenda daar waren namelijk niet eerlijk. Mensen werden gedwongen om voor aansluiting bij Rusland te kiezen. De EU praat vandaag verder over nieuwe sancties tegen Rusland. Een man van 21 is overleden nadat hij tegen een boom crashte. Het gebeurde gisteravond in de buurt van Eindhoven. De auto slipte en raakte van de weg. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij een paar uur later dus overleed. het gaat heel slecht met vogels. De afgelopen jaren is bijna de helft van de soorten wereldwijd achteruit gegaan. 1 op de 8 wordt zelfs met uitsterven bedreigd. Deze boswachter is wel van het type glas half vol. Zij zegt namelijk, het kan nog veel slechter. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zoogdieren... dan hebben we het volgens mij over 1 op de 5 die, die zo ontzettend bedreigd zijn. En als je bijvoorbeeld kijkt naar haaien of salamanders... dus reptielen, dan is, het, is dat aantal nog hoger. Maar het is wel weer een teken dat het niet goed gaat met de natuur, zegt ze tampons of maandverband krijgen zonder ervoor te betalen. Dat kan op steeds meer plekken in ons land. Vanwege de toenemende armoede is de vraag naar gratis menstruatieproducten flink gestegen. Er zijn nu meer dan duizend van dit soort afgiftepunten en het aantal blijft stijgen. Deze meiden vinden dat heel belangrijk, zeggen ze tegen de Telegraaf. Je hebt het toch gewoon nodig. Je kan niet eh, een soort eh, ja, huis, tuin en keukenmaatverband gaan maken jezelf. Ja. Eh, dus ik vind, dat, ja, ik vind dat ze dat wel goed doen. Voor een jonge vrouw is het echt wel heel belangrijk. Je wordt heel onzeker, je kan anders doorlekken. dus het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon goede spullen daarvoor hebt. Om het zo laagdrempelig mogelijk te houden... hoef je niet aan te tonen dat je de spullen zelf niet kunt betalen. Het weer nog, wolken en vooral in het oosten best wat zon. Later trekt het wel overal dicht en is er ook kans op buien. Het is wel zacht, 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Maarsen en Breukelen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud zien we op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Knopen De Nieuwe Meer in 8 kilometer file.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 Ik leef elke dag Alsof het mijn laatste is Er is niets meer dat ik nu mis Alles gaat zo snel voorbij Want opeens is het tijd tijd om niet meer stil te staan. Bij de dingen die zijn misgegaan. Bij elke tegenslag en traan. is. Als een kind in de wildernis. Het begint nog zo dichtbij. Marcus Mumford onthullend. Dat was geen keuze in de geest van een kind en je wist het. Het zijn de beginregels van Cannibal, dat je afgelopen maand uitkwam als eerste single van het album. In deze plaat zingt de zanger onthullend en voor de eerste keer in het openbaar over het misbruik wat hem is aangedaan. Het emotionele tweede nummer van het album Grace gaat over het moment dat hij het aan zijn moeder vertelde. Totdat ze haar zoon Cannibal hoorde zingen, had ze geen idee over wat hij had meegemaakt. Tot slot horen we Marcus samen met Brandy Carlyle met How. I can still taste you, and I hate it. That wasn't a choice in the mind of a child, and you knew you took the first slice of me and you ate it raw. Ripped at it with your teeth and your lips like a cannibal, you fucking animal. I can still taste you, and it kills me that there's still some sick part of it thrills me that my own body keeps betraying me. And there is such power there, it may destroy me, but it compels me. Of course, I deny it, can hardly believe it, dismiss or demean it, cause I know I can't speak it. when I began to tell, it became the hardest thing I ever said out loud. The words got locked in my throat. Man, I choked. And this is what it feels like to be free, even though it follows back down stairs into the dark with me. Even then, I deny it, can hardly believe it, dismiss or demean it, but I know I must speak it. If I could forgive you now, release you from all of the blame I know how. If I could forgive you now as if Saying the words will help me know how to begin again. in de spotlight. I just carried on. Didn't feel much of a choice to suppress. I hope your memory is less vivid than mine. And it's free from that awful maple light. I have to say, I still wish you had just done it in the dark. So the pictures didn't burn so bright. But I forgive you now, release you from all of the blame I know how. And I'll forgive you now as if saying the words will help me know how. Please help me know how. I'm afraid it will take a time. I'll make my case to the Shah Shahs. I bring him his cup. And I tell him best I can what I need To build the walls of my Jerusalem back up And I have reckoned with what you've taken from me And I can't from all of the blame I know how. And I'll forgive you now as if saying the words will help me know how. How how Na ruim 40 jaar stopte Dijk als band. Zanger Huub van der Lubbe heeft besloten te stoppen en daarmee valt het gordijn voor een van de meest bekende Nederlandse muziekgezelschappen. Ik neem hier afscheid van ze. De blues verlaat je nooit was de eerste song. Nu nog aandacht voor Als het golft en heel toepasselijk mag het licht uit. was het hiervoor. Dit is precies waarom je alles verliet. Maar je kan de blues wel willen verlaten. De blues verlaat jou niet. Dus je kwam bij die kruising, kon rechts, links of rechtdoor. door je pijl gooi je neer, waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je dan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou niet. De blues verlaat jou niet. Je staat bij die kruising rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong via oud karrespoor. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de bloems wel willen verlaten, maar de bloems verlaat jou nooit. Links, rechts, heen of terug, opeens denk je stop. Zo blijf je tobben tot je as is verstrooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. maar de blues verlaat jou nooit.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 Toi mon petit copain, de Corbeil et bain, tu n'oses plus te baigner dans la mer à cause les Américains ont inventé pour faire peur à ton père. Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien. Je ne suis pas méchant, tu le sais bien. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. On va rater nos vacances d'été. Moi le gentil dauphin, je n'y comprends rien. Pourquoi tout ce fracas son bidon, un recalme de carton. Allez, sois chouette, envoie-moi ton ballon. Toi la petite anglaise, tu rases les falaises, tu n'oses plus comme l'année dernière. Me grimper sur le dos, comme sur ta moto, courir après les chevaux de la mer. Moi le gentil dauphin tu le sais bien. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. On va rater nos vacances d'été. Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien. C'est moi qui t'ai donné l'été dernier. L'amour du vent salé, un goût de liberté. Tu avais promis de m'apprendre à parler. travers comme des manchots plantés au bord de l'eau En attendant que revienne l'hiver Moi le gentil dauphin, je n'y comprends rien Vous allez chercher quoi au cinéma Du sang et du malheur, des larmes et de la peur Vous feriez mieux d'apprendre à être heureux Moi le gentil dauphin je n'ai pas va pas se cacher la saison Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence. Ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, il a plus grand chose à faire ils tueront les pigeons nucléaires. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme, comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste, il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simplé à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Sera la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président Tarzan serait ministre de l'écologie, Pécassine au commerce Maya à l'industrie. Je déclarerai public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrai la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. au bord des fontaines coulerait de l'orangeade, Coluche, notre mini. ferait vraiment si j'étais président. jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique.